van 6 uur. Clemens Peters met om een staatsgreep uit te voeren, maar dat lijkt te zijn mislukt. Aanhangers van president Erdogan gingen na een oproep van hun leider massaal de straat op om te protesteren tegen de staatsgreep. Na enkele chaotische uren werd duidelijk dat de macht van president Erdogan niet was gebroken. Hij landde vanuit de badplaats Marmaris op de luchthaven van Istanbul en werd daar verwelkomd door honderden juichende aanhangers. Volgens Erdogan is de coup het werk van een kleine groep militairen die een zware prijs gaan betalen. Er zou al 130 officieren zijn opgepakt. Bij de staatsgreep zijn tot dusver 42 mensen omgekomen, onder wie 17 politiemensen. Op dit moment is de situatie met name in Ankara nog niet onder controle van de regering. Maar volgens Erdogan is dat een kwestie van tijd. Ook in Nederland zijn duizenden Turken gisteravond de straat opgegaan toen ze hoorden van de staatsgreep in hun land. De meesten verzamelden zich bij het consulaat in Rotterdam, waar ze leuzen riepen en het volkslied zongen. Een tv-ploeg van de NOS werd belaagd. Een cameraman werd geslagen en een auto werd beschadigd. De meeste Turken in Nederland zijn Erdogan-aanhangers. De man die deze week op het Franse deel van Sint Maarten werd aangehouden op verdenking van de moord op een 22-jarige Belgische toeriste is vannacht zelf vermoord. Bewakers vonden hem dood in een politiecel. Daar zaten nog zes verdachten. Hij zou door hen zijn gedood. Volgens lokale media is de man door verstikking om het leven gekomen. Het weer, bewolking en in het noorden kans op motregen. Overdag wordt het droog met wolkenvelden, maar ook schijnt af en toe de zon.